10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op Aruba neemt het aantal coronabesmettingen met de dag toe... sinds de grenzen met de Verenigde Staten zijn heropend. Vandaag zijn drie nieuwe besmettingen geregistreerd. Alle gevallen tot nu toe komen uit de VS. De besmette personen worden in quarantaine geplaatst. Tussen half mei en eind juni was het eiland vrij van het virus. Curaçao, Bonaire en Sint Maarten houden de situatie op Aruba nauwlettend in de gaten. Die eilanden laten geen Amerikanen toe, maar er is wel vliegverkeer met Aruba. Er wordt gewerkt aan nieuwe vormen van testen op het coronavirus... als voorbereiding op de verwachte tweede golf. Daar zijn het RIVM, de GGD's en microbiologische laboratoria mee bezig, schrijft NRC. Het is de bedoeling dat het testen straks laagdrempeliger en massaler wordt... om de herkomst van besmettingen beter te kunnen nagaan. De eerste vernieuwing is dat er voor kinderen tot zes jaar half augustus een speekseltest komt. En die komt dan in plaats van het wattenstaafje dat diep in neus en keel moet. Eh, de stad San Antonio in de Verenigde Staten heeft koelwagens ingehuurd om de coronadoden in op te slaan. De mortuaria van ziekenhuizen en uitvaartcentra zijn overvol. In de VS zijn ruim 138.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In de afgelopen 24 uur zijn er bijna 70.000 coronagevallen bijgekomen. Dat is een recordaantal. Tot nu toe zijn zeker 3,5 miljoen Amerikanen besmet geraakt. En in het Verenigd Koninkrijk keert voetbalclub Leeds United na 16 jaar terug naar de Premier League. De promotie werd een feit toen concurrent West Bromwich Albion verloor van Huddersfield Town. De eerste twee ploegen van de Championship promoveren naar de Premier League. Leeds kan ook nog de titel halen. Het weer vannacht minima rond 14 graden.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 Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeten eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn. Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan. Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen bijna weg van jou En zeg maar als je het opfokt dan take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you.